Berlusconi heeft gecreëerd om asociaal gedrag te bestrijden. Als de gemeenteraad instemt met het verbod eh, riskeren de rokjesdragers een boete van 25 tot 500 euro. Het weer vanavond en vannacht droog, alleen in het noordoosten kans op een bui.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 While I'm drinking Jack all alone in my local bar, and we don't know how, how we got into this mad situation. Only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line and we don't know how. How we got into this mess is a God's test. Someone help us, cause we're doing our best. Try to make it work, but man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine. Sit talking up all night, saying things we haven't for a while. A while, yeah. We're smiling, but we're close to tears even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. make it work when it hurts When you pick yourself up, you get kicked to the dirt Trying to make it work, man, these times are hard But we're gonna stop by Drinking on cheap bottles of wine Sit talking up all night for a while. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. zat zo in de muziek vast. Ik ben alles gewoon helemaal vergeten. Ik was helemaal van eh, slag. Ik zat gewoon vast in de muziek. Wat een spanning hè, hier. Sensatie. Het begin en het einde. Super. Supertoligans geil. En nu is het tijd voor Kevin's Primetime. Kevin's Primetime. Surprise me, impress me boys. Yes. Weet je wat ik vandaag gekocht heb? Verras mij. Iron 2, maar daar gaat het niet om. <laughs> en iets anders, maar dat krijg je nog niet Oké. Okay. En deeldo. Zeker. Ja, zoiets. Ehm, Nee, waar willen jullie het over hebben? waar wil jij het over hebben? Ik wil het, ik wil het eh, over voetbal hebben. Ga jij het zo voetbal hebben, jongen? <laughs> bij, mij, gaat het elke week over iets anders. Hij heeft, het al, een week ingepland en hij vraagt nog steeds waar wij het over willen hebben. Ja. Robbie eh, sms me vandaag. hey, je weet wel je eigen tijd. Oh ja, shit. Kun je even wat verzinnen? <laughs> dat, dat, vergeet ik altijd. Ik doe, altijd ik doe mijn huiswerk altijd keurig, hè? Ja, ik ook. Twee dagen van tevoren komt zijn e-mail binnen. Ja. Ik doe het ook altijd heel netjes, maar ik vergeet altijd dit stukje. <laughs> Welk stukje vergeet je dan? Mijn eigen stukje. De primetime. Ja. Maar nou, ik, ik, vergeet het ook, dus ik best pas een eh, dag van tevoren. Of de dag zelf. Eh. Ja, weet je, weet je wat Kevin? Praat je tijd vol en vertel over je leven dan. 7 minuten? Ja, dat moet wel lukken. Gewoon allemaal op 19 februari 1992. <laughs> Hoe laat? 17 minuten over 4. En toen uh, zijn we vader. Hey, weet je wat een leuke naam is? Kevin. Laten we het daar niet over hebben. wat deed je net eigenlijk ook weer hoor? Wat? Eh, eh, eh. Sorry? Dan heeft hij eigenlijk heeft hij wat en dan weet hij het niet meer. Nou, ik weet het wel. Weet Waar ik het over hebben is de 10-0. Is de, <laughs> ja, dat is het enige. Over de 10-0 van de week. Dat is verschrikkelijk. In, de in, 2000 is dat een nieuwe de column, de 10-0 van de week? Dus volgende week hebben we weer een andere soort 10-0. Ja. ik denk dat de meeste vijf naar zijn. kijken. Ja, ik denk uh, dat... Uh, nee, maar de Kuip is wel helemaal vol. Acties, hè? Dus uh, pa, sorry. Ja, ja dat was, was wel leuk. Maar daar kennen wij er een, eentje van, hè? Ja, wie? twee. Twee. Wacht, zeg het even. En, en nog eentje. Nou, onze eigen vader is ook helemaal fijn het lijp. Nou, ik ben van Twente, dus het maakt me allemaal niet uit. En Willem, oh, hè? Rode Willem. Oh die ja. Zat, die zat gisteren bij mij aan de bar. En oh. Erik, En Erik, jongen, dat zal pijn hebben gedaan. <laughs> Oh. maar, dus we eh, hebben het er niet over gehad. Nee. Deed het zoveel pijn dan? Want er gingen wel 100 200 of 200 man gingen naar de Kuip toe. Om even verhaal te halen. Ja, die hebben de bus opgewacht, hè? Maar dat schijnt allemaal wel goed afgelopen te zijn. Ja, de bus is onbeschadigd. Ja, ja maar de spelers niet. <laughs> en wat wel opmerkelijk is, is dat eh, Mario Been na de wedstrijd zei... Eh, dat hij met zijn spelers had of eh, dat, ze, dat ze eh, hun hadden gevraagd van moet ik stoppen? Ben ik nog wel goed genoeg voor Feyenoord? vinden jullie dat ik nog, nog, moet doorgaan of dat ik moet stoppen? En dat heeft hij ook aan het bestuur gevraagd. Maar het bestuur zegt dat hij gewoon doorgaat. Nou, dat, ja, ik, ik, vind aan de ene kant als trainer zijn heb je dan wel kloten. Echt waar. Zeker. Maar ja, dat zou dan de tweede trainer zijn. Want de eerste trainer is ook al weg. Ja. Bij Vitesse. Wie? Theo. Klopt, ik heb het gehoord. Dat is niet zo heel erg raar, maar... Hoezo? Omdat het uh, vorig seizoen al bleek. Maar ze hebben toch een nieuwe eigenaar? Eh, ja, die, die Georgiaan. En die zei aan, die zei, ja, die zei aan het begin van het seizoen... Er gaan geen verwisselingen komen van trainers. Want hij moet het maar waarmaken. Tien wedstrijden later. Bye bye. En nu willen ze... Eh, Kijk, wat willen ze dan, jongen? Erwin Koeman. Erwin Koeman, zo. Zo. Maar Erwin die wil niet. Ja, dat, okay. dat zei hij gisteren al bij uh, NMS Studio Top. Dus ja, dat was lachen. Oh, oh, oh. En wat gaat Utrecht doen? ik denk dat ze dat wel gaan... Eh, dat, ik heb hoge verwachtingen van Utrecht. Hoeveel ze staan ze? Weet ik niet. Ik ook niet. Waar kan ik dat zoeken? Jij hebt voetbal international voor je. Hey, hoe zit het nou trouwens? Even snel zorgen. we hebben het toch over voetbal. Weet er iemand al wat over een eventuele nieuwe sponsor van AZ? Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. je heeft AFAS. Hebben ze nu eigenlijk? eindelijk Ja, dat is wel heel lang. Die was al een tijdje hoor. Ja, ik heb een hele tijd geen voetbal meer gekeken, dus mijn excuses daarvoor. En, Avas, ah, eh, en Buco. Ja. Maar Buco die deed toch maar voor een jaar toen, of niet? Ja. Ja. Ze hebben nu daarna is AFAS gekomen. AFAS, ja. ook weer verzekeringen, geloof ik. Verzekeringsbedrijf. Eh, ja. Nou, dan hoop ik dat dat langer volhoudt. ja. Nee, nee, nee. Dat Tweede recessie. Want AFAS die is ook eh, van Vitesse geweest. Of is nog steeds. Nog steeds geloof ik. Ja, eh, eh, gelukkig geen Dirk Scheringa aan het hoofd, dus dat moet lukken. Dirk Scheringa eh, heeft, heeft, heeft die hebben mensen, Ja, ook, maar hebben ook mensen aangeklaagd. Hij, hij, is toch erelid, was hij? Ja. Ja, nog steeds. Ja. Hij heeft wel wat gedaan. Ja, tuurlijk. Hij heeft wel heel wat voor AZ gedaan. Utrecht heeft heeft AZ nou gesponsord? Uh, van het begin? Nee, nee, nee, niet van het begin. Nee, niet van het begin, maar wel een tijdje. Maar heeft hem Op het begin was, was Tora. Weet ik niet. Ja, sorry, mijn vader, hè? Ja, dat was in de tijd van je ah, vader, oh, ik wou Was Tora. Dat is nu iets. Maar die waren toen die sponsors. Oké, okay. maar jij eh, wist het al over FC Utrecht? Ja, die zijn zevende. Zevende, oké. achter eh, Utrecht, of nee. Utrecht staat achter AZ. Oké, AZ is een plaatje geklommen, joh. Ja. Utrecht ook. ADO is naar beneden gegaan. Dus ja, dat, was gelijk, dat, eh, dat ze verloren hebben tegen Twente. Volgende week drukke week, hè? Voor de Eredivisie. Morgen is alweer de eerste wedstrijd. Ja, ik ben, ik ben benieuwd. Ik heb er gelukkig Eredivisie Live thuis, dus... Uh... Kut, ja, iemand moet het hebben. AZ tegen Feyenoord, hè, zondag. Ja. Ja, ik denk, eh, dat wordt 15-0. Eh. Oei, oei, oei. Nou, Daar staat je vader te dansen op de bar, dat weet ik nou Hij gaat erheen, eh, dus... Oh, nee. je hebt nu nog, morgen... Nou, even niet lullig bedoeld, even snel tussendoor. Maar elke <laughs> keer als jouw vader naar een wedstrijd van AZ ging, was het of gelijk of ze hadden verloren. Dus echt, sorry Ron, mocht je luisteren. Nou, gisteren hadden ze gewonnen en toen was hij er ook bij. Ja? Ah, kijk. hij, was er ook bij, bij de vorige keer. bij de laatste wedstrijd. Twente gaat sowieso stijgen. Die gaat sowieso winnen tegen Willem II. Ja, dat moet wel. Feyenoord gaat dik verliezen van, eh, van Venlo. Vitesse PSV, nou dat ja. Gelijk. Dat weer, nee, dat Gelijk. is ook weer zo'n groot uitslag worden. Nou, dat weten we al. Ajax Heerenveen. Ajax Heerenveen. Graafschap AZ, dus dat moet wel lukken, toch? Ajax Heerenveen, eh, spannend. Ajax thuis, toch? Eh, ja. Maar nou, wat ook wel een spannende wedstrijd gaat worden, is Groningen tegen ADO. Dat wordt Jongens, we gaan luisteren naar de Venga Boys. Oude knaller met shalalalala. heart goes sha la la. feelings. Ja. nou, ik heb een idee. Sorry Ben. We hebben de agenda. Dames Gooi ik weer mijn agenda naar jou toe? Oh nee. Ja. Agenda. Mike is er niet. Toon, blij dat we er zijn met z'n drieën. Mike zit weer in een steegje. <laughs> In the alley. In the alley. In the ghetto. nou, <laughs> die ene deur toch? Ja, die deur bij het kippentrappetje. Oh ja. gaan nog steeds een keer proberen. Nou, vrijdag, eh, Kevin. Ja. Ja. Thank God it's Friday. In Havana, Den Haag. Prijs gratis. Dresscode no sportswear. Hm, heb je nog nooit van gehoord. Muziekstijl. Dan moet jij even zeggen, Rob. Electric. Oké, dankjewel. En eh, de line-up is vandaag nog steeds eh, DJ Liro Joy, DJ Vano en DJ El Quando Dami. <laughs> Dami zal ik ook de onderste doen? Ja, nou? doe jij gewoon vrijdag. Uh, de onderstroom Egbert. Ja, ik zeg het goed. Wauw. De tijd is van... Uh, oh, dat is uh, bij Thanks God It's Friday van 11 tot 4. En bij onderstroom Egbert is dat van 11 tot 4. Locatie Patronaat. Stad Haarlem. Bezoekers 1. <laughs> er die heeft er eentje ge, is een gereserveerd, denk ik. De prijs is een tientje. En de line-up is Egbert. En die komt uit Duitsland. Ja, of bij de gemeente Haarlem, maar <laughs> dat lijkt me sterk. Nou Tony, zaterdags voor jou. We hebben ook een, een eh, feestje ook nog bij. Ja, maar die is helemaal onderaan. Ja. Dan eh, hebben we in eh, Club De Bier in Scheveningen natuurlijk. Ja, dus één weer. De prijs is 10 euro. Ja, dan heb je de line-up van uh, 9 tot half of van 7 tot half 9. Jasmine Le Bon. Dan heb je van half 9 tot 10 heb je Groove. Wat staat hier nou? Groove Natives. Ja, dat is nieuw, hè. van 10 tot half 12 Remee Ames. Dan heb je van half 12 tot 1 Cartrix. Van 1 tot half 3 Jamie Van sorry. En dan hebben we van half 3 tot 4 uur Gelazer. Gelazer. Of, dus, uh, het is, van, uh, eh, het is van, 7 tot 4. En de host is MC Mo. Inderdaad. Wie is dan? <laughs> dus. Maar, Next. Dan gaan we naar... Barnelux present La Vista. La Vista. dat is van uh, eh, 10 tot 4. Van 10 tot 4. locatie La Vista Beach Club. Ja, boulevard. Boulevard, Barna 59. Nou, dat vinden de mensen wel. Ja, het oude Mirage. Nou ja, als je het eh, van tevoren eh, koopt. Tientje, durf koopt, zeg maar. Echt, is dat de oude Mirage? Ja. Ja, ja. Oké, okay, dus dat is wel ook Ze hebben daar nou alleen maar feest en... Eh, okay. Nou ja, manier, ook lounge en zo. Bij de deur eh, is 12.50 line-up van 10 eh, tot 10 van half 12 Brenda. Van 10 voor half 12 tot 10 over half 1 een update. Update staat er. nou, <laughs> Oké. Okay. Van uh, 10 over half 1 tot uh, 2 uh, Michel Becks. En van 2 tot 4 Remy. Die eerste lijkt me wel goed. Brenda. Maar ja. dat kan iedere Brenda zijn volgens mij. Ja, precies. Hallo <laughs> Hallo, ik ben Brenda. <laughs> ik uh, kom hier een feestje geven. <laughs> Nou, eh, zondag. We hebben Sunday's Best. Oh, heb ik die gelijk? van, 12 tot 5 in de Stalker in Haarlem. Prijs 5 euro. Line-up. Het zijn heel veel mensen. Alleen Charles. en eh, tweede feest is I Love Sundays. Van 10 tot 3 in Club NL in Amsterdam. Prijs is gratis. Ja, ik zou ook niet betalen voor Nederlands muziek. Ai, ja, ja, ja. En uh, line-up is uh, eh, Hé, hey, maar uh, leuk. Maar die uh, Sunday's Best. Charles, weet je hoeveel Charles'en er zijn? Het zijn allemaal van die butlers uit, uh, uit Engeland die komen hier. Hey, Charles. Can you get a glass of water for me? Glass of water? <laughs> het ziet er wel goed uit. Ja. toch? En we hebben nog tijd over. Ja, een paar seconden ja, ik zou hem gewoon doorzetten. Ja, gaan we doen. Ja, ik denk we hebben... Nee, want we moeten ook nog afsluiten voor volgende week. Ja. Oh ja, nou ja, Mike is er niet, dus die kan niks zeggen. Nee, maar joh. Toon, ik eh, ben blij dat je er weer was. en volgende week denk ik ook niet, joh. Nou ja, als je die week erop erop bent, dan ben ik jarig. Ja. Dat ben ik. Oh, gelukkig. Dat moet. Hebben we wel een grote taart, hè? En eh, hou de site in de gaten voor de bar battle.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 Vanmiddag kwam naar buiten dat een Nederlandse hulpverlener samen met zijn chauffeur was gekidnapt in het noorden van Afghanistan. Om veiligheidsredenen wordt zijn identiteit niet bekendgemaakt. Uit onderzoek naar het natieverleden van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat Duitse diplomaten in de oorlog op grote schaal hebben meegewerkt aan de uitvoering van de holocaust. Ook bleek het ministerie na de oorlog oud-nazi's te helpen aan een nieuwe baan. Het ministerie heeft altijd gezegd dat het weinig van doen had met de jodenvervolging. In Portugal is een enorme verzameling vervalste kunst gevonden. In een huis in Lissabon vond de politie zo'n 130 vervalste werken... van onder meer Picasso en Matisse. De bewoonste van het huis is aangehouden. Het is de grootste vangst van vervalste schilderijen uit de Portugese geschiedenis. Het nieuwe VVD-Kamerlid Bart de Liefde blijkt een dubbele nationaliteit te hebben. De politicus heeft ook een Brits paspoort. Morgen zal PVV-leider Wilders tijdens het debat over de regeringsverklaring... CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten vragen haar Zweedse paspoort in te leveren. Ook heeft premier Rutte in 2007, toen hij nog VVD-fractieleider was... gezegd dat het hebben van een dubbele nationaliteit moet worden tegengegaan. Een vliegtuig van Arkefly met 167 Nederlanders aan boord heeft een voorzorgslanding gemaakt in Hurghada in Egypte. De piloot had de melding gekregen dat er brand was in een van de wielkasten.